Lars Militsen met het NOS Journaal. Rob Jette begint aan zijn gesprekken met kandidaat-ministers en staatssecretarissen. Vandaag ontvangt hij onder andere Sophie Hermans, die minister van Volksgezondheid moet worden. Ook beoogd landbouwminister Jamie van Essen komt langs. De gesprekken met nieuwe bewindslieden duren tot en met vrijdag. De beëdiging van de nieuwe ploeg is volgende week maandag. Israël gaat de controle uitbreiden op de bezette westelijke Jordaan-oever. De regering heeft een voorstel daarvoor goedgekeurd. Ook wordt het voor kolonisten makkelijker om grond te kopen. Eerder ging het Israëlische veiligheidskabinet al akkoord met de plannen. Meerdere landen hebben die toen veroordeeld. Op verschillende plekken in Limburg zijn feesttenten ontruimd vanwege sneeuw op het dak. Het gebeurde onder meer in Heerlen. Daar moesten carnavalsvierders rond 8 uur vertrekken. Twee uur later kwam het doek deels naar beneden. Ook in Kerkrade zijn tenten ontruimd. Het winterse weer zorgde ook voor problemen in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Twaalf grote praalwagens konden door de sneeuw niet weg. Ze staan nog steeds in de binnenstad. In Nieuw-Zeeland zitten tienduizenden inwoners zonder stroom door een storm. De meeste overlast is rond de hoofdstad Wellington op het Noordereiland. Mensen daar krijgen de oproep om niet de weg op te gaan. Vluchten zijn vertraagd of geannuleerd. Verschillende scholen blijven voor de zekerheid dicht. De storm trekt de komende dagen waarschijnlijk richting het Zuidereiland. De politie heeft een bestelbusje van de weg gehaald met daarin ruim 300 flessen lachgas. Die lagen in een busje dat zwaar was overladen. De trekhaak raakte bijna de grond politie zag het busje rijden op de A12 bij Veenendaal en heeft de bestuurder opgepakt.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 No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You'd be in paradise and put up a fucking lie. parking lot. And now they pay paradise to put up a parking lot. One night night I heard the screen door slam, And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone to be paradise have a parking lot.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 Aankomend premier Jette begint met gesprekken met zijn nieuwe ministersploeg. Vandaag spreekt hij onder andere Sophie Hermans, die minister van Volksgezondheid moet worden. In de Verenigde Staten is het wrak gevonden van een luxe stoomboot. Dat schip is 150 jaar geleden vergaan. Het wrak is gevonden door een team onder leiding van een 80-jarige wrakkenjager. Die probeert de stoomboot al sinds 1965 te vinden. Het weer, een regenachtige dag, soms met onweer en hagel. En tussendoor ook wat zon, bij 5 tot 7 graden.